11 uur. Femke Bolthuis met het NOS Journaal. Nederland heeft een forse naheffing gekregen op de afdracht aan Brussel voor dit jaar. De Britse krant Financial Times bericht dat het gaat om 642 miljoen euro. Een onaangename verrassing die heel veel vragen oproept, zei premier Rutte tegen het ANP. De naheffing is het gevolg van een nieuwe wereldwijd toegepaste rekenmethode. En daardoor wordt de Nederlandse economie veel groter dan eerder is berekend. Wegwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk overdag worden gedaan in plaats van s'nachts. Dat zegt de vakvereniging voor wegwerkers... na aanleiding van het ongeluk afgelopen nacht op de A12. Daarbij kwam een wegwerker om het leven en raakte een ander zwaar gewond. Volgens de vereniging is het s'nachts te gevaarlijk voor wegwerkers. Rijkswaterstaat is het niet eens met die kritiek. De autobranche is niet blij met de plannen van staatssecretaris Wiebes om over twee jaar de bijtelling van leaseauto's te verhogen. De BOVAG verwacht dat leaserijders straks massaal voor plug-in hybrids kiezen met een lage bijtelling en dat dealers, die zulke auto's niet in het assortiment hebben, fors minder omzet zullen maken. Staatssecretaris Dijksma heeft een claim van 320 q patiënten afgewezen. Ze vindt dat de overheid niet aansprakelijk is voor de schade van slachtoffers van de Q-koorts-epidemie. De claim was ingediend door advocaten. Die vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd toen de Q-koorts in 2007 uitbrak. De advocaten zeggen dat de staatssecretaris niet ingaat op hun argumenten. De aanklager in het proces tegen Mladic mag van de rechters van het Joegoslavië-tribunaal nieuw bewijsmateriaal inbrengen. Het proces duurt daardoor langer, maar dat is aanvaardbaar, zeggen de rechters. Het nieuwe bewijsmateriaal komt uit een onderzoek naar een massagraf dat vorig jaar werd ontdekt. Mladic staat onder meer terecht voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica in 1995. Het weer, veel bewolking, plaatselijk motregen. Vannacht wordt het 10 graden. Morgen overdag grotendeels bewolkt met motregen. Smiddags wordt het ongeveer 15 graden. In het weekend meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. dat je hoort. ZFM Zandvoort. Tussen het en Tussen app en vloed. Twee uur lang de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm Wishing on a Star. En dus het zich afvragen, ja, wie zong dit al weer? Nou, dat was uh, luisteraars. Onvolprezen Siel was dat. Helemaal uh, een pakketje. Uh, kwam hier binnen in de studio, dus het deed helemaal verpakt in plastic. Nee hoor, allemaal een grapje natuurlijk. Het is een, nummer wat al wat langer bestaat. En ik heb hem graag voor u willen draaien. Even als de volgende. Eh en dan zult u zeggen van ja, wat ga je nou weer draaien, duif? Nou, natuurlijk een ander nummer, want als ik elke keer maar weer hetzelfde eh, eh, zou draaien... dan zou u zeggen van uh, ja, wordt een beetje eentonig allemaal. Dit is Jenny en het wordt gezongen door Udo Jurgens... voor de mensen die van Duitse muziek houden. been found. hat ein anderer das Glück dir gebracht. Dieser Gedanke quält mich jeden Abend. met Jenny. Ja, luisteraars, ik heb in het eerste uur al aandacht aan eh, de nieuwe, het nieuwe album van Annie Lennox besteed. Ik draaide het nummer eh, I Put A Spell On You, maar ze heeft eh, zulke mooie nummers op het album staan. En dat was Maris van Buren met me eens. Summertime, Annie Lennox. see Iemand zal de tuin sproeien en de gordijnen sluiten. Iemand zal de was ophangen. Iemand zal de sokken rollen. Iemand zal de stoepen dweilen. Iemand zal de vaat in de machine doen. De hemel zal groeien. De zee zal dijden. De wind zal draaien zon zal schijnen. De trein zal treinen. De auto's rijden. Wolken overdrijven. Iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal om God roepen. Iemand zal om opsporing verzoeken. Iemand zal excuses Dankjes en facturen versturen om een beetje aandacht. Zal iemand van een dakgoot duiken, het spoor oplopen of sterven om de tijd te doden? De hemel zal gloeien, de zee zal deinen, de wind zal draaien, de zon zal schijnen trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven. Iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal begrijpen dat wie overlijdt, degene is die achterblijft. Zal gloeien, de dus Ze zal al de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven, iemand zal Vind was dit een beetje mijn uh, alarmschijfje. Ik heb hem het vorige uur ook al gedraaid. Herman van Veen van zijn kerstverse cd... die ook kerstvers heet trouwens. Eh, met iemand. Iemand moet de hond uitlaten. Geldt ook voor u thuisluisteraars. Weer of geen weer. Nacht of geen nacht. De hond moet even een plasje doen. Dus uh, laat hem gewoon even uit het beestje. Hè? Even aan de hond denken. Dan denk ik voor u om muziek. En dat doe ik dan met met Blauwtsoen. Die, eh, die kan ook heel mooi zingen. En die zingt dit keer over zware bloemen. Heavy Flowers. Flowers van uh, San Francisco, die hebben we al gedraaid. Dus die, die ga ik niet nog een keer starten. We gaan gewoon eventjes onszelf goed vast laten houden. Dat doen we met Guus Meeuwis. Hand, Hou me gewoon maar even vast. Ja, en voor Karin. Karin, voor jou. Soms heb ik zo'n bui dat het even niet meer gaat. Dat ik s'nachts probeer te lezen wat er in de sterren staat. En ik weet wel dat het overgaat, want het hoort niet echt bij mij. Dus laat me maar, het komt wel weer. Zeg maar even niets, kom alleen maar dichterbij. Hou me gewoon maar even vast. Jouw warmte is genoeg, dat ik door jou voel waar ik het alle gebeurt zoveel en niet alles even goed. En dan weet ik niet precies waar ik het leuke plaatsen moet. Lief, ik hou van jou, dat is het niet, want je hoort gewoon bij mij. Dus laat me maar, het komt eraan, zeg maar even niets. Kom alleen maar dichterbij, hou Your ik hou mezelf voor. Het is de stilte voor de stilte. En die hield Karin Kok gewoon maar even vast. Helemaal goed, Karin. Dankjewel weer voor die mooie eh, verzoekjes vanavond. Ik ga er een voor Orno draaien. En uh, eh, Orno is eh, fan van ja, de Eurythmics. Annie Lennox. En ik heb Annie al twee keer gedraaid in dit programma. Maar dan van haar nieuwe album. dit is een nummer wat ze natuurlijk samen met de Eurythmics zingt. There must be an angel playing with my heart. 4 eh, juni 2012 woonden tienduizenden mensen in Londen... een eh, mooi jubileumconcert eh, voor de Britse koningin Elisabeth bij. Die toen maar liefst 60 jaar op de troon zat. Zal ze een pijn in haar achterwerk gehad hebben. 60 <laughs> jaar op de troon zitten, ja. Nou, ze zal er ook wel eens even vanaf gekomen zijn. Eh, op eh, het plein voor Buckingham, Palace, als ik het goed uitspreek... trad uh, ook Annie Lennox op. En, ze verscheen toen ten, ten, in een lange, zwarte glitterjurk. en een stel vleugeltjes ook. Op haar... even kijken hoor, ook haar band eventjes sturen, luisteraars. Want ik heb wel lenzen, die zijn ook nog multifocaal. Maar zo in een eh, schemerachtige studio moet ik toch moeite doen om eh, kleine lettertjes te lezen. In ieder geval ook haar band droeg vleugeltjes. De band van Annie Lennox, de Eurythmics. Toepasselijk bracht ze eh, van de Eurythmics een van de grootste hits. En dat is There Must Be An Angel Playing With My Heart. Ik ga hem speciaal draaien voor Onno Hulshoff. Onno voor jou. strong. Ja, wat een heerlijk nummer was dat eh, van de Eurythmics. Eh, Annie Lennox, ze zong het. Ze is al drie keer uh, eh, voorbij gekomen in het programma Tussen App en Vloedluisteraars. En daar luistert u nog steeds naar. ik hoop dat ik het zoveel mogelijk mensen naar het zin maak. Ik ga in ieder geval even iets draaien voor mijn vriendin Yvonne Nijssen. En ook voor Leroy, die vandaag jarig is. En uh, Leroy die heeft zoveel reacties gehad op Facebook... Uh, op een foto eh, die er van hem op stond met de aankondiging dat hij jarig was. Meer als 100 reacties, ja. Felicitaties, gewoon persoonlijke zinnetjes. En nou, heel lief allemaal van u dat u zo spontaan op Leroy's verjaardag heeft gereageerd. Yvonne, deze is voor jou. Een, mooi duet tussen Barbara Streisand en Elvis Presley. Love Me Tender. just yesterday when you held me near, whispering the sweetest words that I longed to hear. Love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams Feel. my dreams fulfilled. For was eh, natuurlijk eh, Barbara Streisand eh, samen met Elvis Presley. Dus dat, de kantoor die is overleden. Klopt, met zo'n postuum, hè, zoals dat dan heet. Dat hebben diverse Nederlandse artiesten ook met André Hazen samen gedaan. Allerlei nummers opgenomen. Ik geloof een heel album vol zelfs. Met ja, allemaal duetten met André Hazes. Gerard Joling onder andere, Treintje Oosterhuis zelfs. Ja, en, ehm, en waarom zou dan Barbara Streisand dat niet met met Elvis Presley kunnen doen. Uh, het album heet trouwens Partners van Barbara Streisand. Er staan allemaal duetten op. Uh, ook met de mensen die nog wel leven, zoals uh, Stevie Wonder. even kijken, Lionel Richie, daar zingt ze een duet mee. Een heel mooi album met allemaal ja, muziek... wat eigenlijk heel goed in mijn, in mijn programma past, luisteraars. Eh, wat daar ook in past, nou ga ik eventjes zoeken, is toch een beetje uitleg over de Eurythmics. En ik heb een, eh, een goede vriend in eh, de Spaanse Denia, die weet heel veel van muziek. En die vertelt me iets over Annie Lennox. Zij was student aan de Royal Academy of Music in Londen. En Stewart ontmoetten elkaar aan het eind van de jaren 70. Al snel kregen ze een verhouding en richtten ze de groep The Catch Up. Samen met Piet in 1979 werd de catch omgedoopt in de Tourists. De groep scoorde enkele hits in Groot-Brittannië... waaronder een cover van Dusty Springfield. I Only Want To Be With You. Slechte kritieken en spanningen binnen de groep leidden tot een split van de Tourists in 1980. In 1980 ging de relatie tussen Stewart en Lennox over... maar besloten ze als muzikaal duo verder te gaan onder de naam de Eurythmics. Nou, dan weet u ook hoe dat is gekomen. En eh, dan weet ik het ook, want ik wist het allemaal ook niet. Maar Marius die, eh, is wat dat betreft eh, een lopende muziekencyclopedie... als ik het zo mag omschrijven. Marius, dankjewel voor de, voor de informatie weer. Mede ook namens de luisteraars natuurlijk. Zal ik er nog een mooie draaien van Barbara Streisand... samen met, met Stevie Wonder? Zal ik eens even kijken waar die, waar die staat in in mijn programmaatje. Moet ik even, oh ja, dat is een nummer van Barbara Streisand... Eh, waar ze wereldberoemd eh, wereldberucht mee is geworden. Het nummer People, samen met Stevie Wonder. you die, eh, die merkt terecht op dat Elvis Presley ooit eh, ook met zijn dochter samen heeft gezongen. Net als netkin King Cole trouwens. Die heeft het ook gedaan. Ook een heel mooi nummer trouwens. Ja, dankjewel Jacqueline voor, eh, voor je informatie. Um, even spieken hoor, luisteraars. Want de, ellende is dat ik een klein schermpje, een klein computerschermpje heb staan. En een aantal mensen eh, chatjes naar me sturen. En die chatjes komen dan in een heel klein vierkantje ergens onder in beeld te staan. En dan zie ik dat niet op tijd. En dan, dan eh, gaat de tijd verder en dan kom ik niet meer naar verzoekjes toe. Dat is de ellende van een kleine computerscherm. Dan kan je, je kan niet zoveel van die, van die chatboxjes naast elkaar zetten. Dat is jammer. Moet eigenlijk een oplossing voorkomen. Zou je eigenlijk ook... Eh, je zou er wel een stuk of zes, zeven tegelijk moeten kunnen openen. En nou moet je steeds switchen. Je kan wel zien als er een nieuw berichtje is binnengekomen. Daar staat er dus een klein rood, eh, rood eentje of een tweetje zelfs eh, als er twee berichtjes binnenkomen. Maar je moet wel waakzaam blijven, anders dan eh, verlies je dat allemaal heel gemakkelijk uit het oog. ik, ik, ga nog wat voor Karin draaien, want die heeft nog iets, iets moois gevraagd. Een duet tussen Celine Dion en Paul Enka. It's hard to say goodbye. Karin, daar komt hij. be demanding. I won't be demanding. If you have a change of heart, I'll be understanding. I'll be understanding. When love becomes a broken heart and dreams begin to die, believe me when I say we'll work it out somewhere. I'll never try to hold you back. I wouldn't try controlling you if it's what you want. It's what I want. I want what's best for you. And if there's something else that you're looking for, I'll be the first to help you try. Believe me when I say it's hard to say goodbye. I try to hide the truth that's in my eyes if it's what you want, it's what I want. I, I want, what's best for you. And, and if there's something else that you're looking for, I'll be the first to help you try. Believe me when I say it's hard to say goodbye. Say Goodbye. Dat was het eh, prachtige stemgeluid natuurlijk van eh, Celine Dion samen met Paul Enka. En ik heb gehoord, luisteraars, dat Celine Dion ja, die gaat stoppen met zingen. Of ze is al gestopt zelfs. Eh, ik weet het niet precies, maar in ieder geval, dat heb ik gehoord. Heel jammer natuurlijk. En ja goed, de dame die heeft misschien ook nog dingen in haar leven die ze wil doen... en die ze nog belangrijker vindt dan zingen. Wel jammer om zo'n talent uit te schakelen. Maar misschien komt ze daarop terug als ze een paar jaartjes niet meer zingt. Dat ze denkt van nou, Heintje Davids kwam terug. Ik kom ook gewoon terug. En eh, komt ze dicht bij ons. Dat doet uh, Michael Prins ook. Speciaal op verzoek van Onno. Close to you. didn't change my name for good luck. just happened to be mine. Didn't ask for any reason or any of your time. I don't need your advertising. I don't seek for diamond eyes. I don't fit in your perfection. I don't fit into your life, but to you, my darling. For you, I would truly sing. my crazy babe. I would do just anything just to get close to you. The other night you made me dance, but now I act insane. I try to find a reason, and I try not to be strange. And I think that is funny, cause I'm nowhere near like you. You made of me a villain, oh, but maybe that's more true. And I'm searching for my pride again as I'm hunting for your eyes again. But you're nowhere to be found tonight. Still I wait in every morning light So until that day is mine So is it me the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? Yet they guide you through the night is your vision to be saved and told that everything's alright? And the whole goddamn world knows about the danger of this tide. Well, then I will come back for you. Yes, I will come back to you. and then you might not will remember me or act like you're surprised when everyone's surrounding you. But darling, that don't mind. Just turn around and look at me when you pass me in the aisle. I still hold a thousand doors for you just to talk to you, so I could get close to you. And why? see me through. Knowing I would never leave. Knowing I would never leave. So until that day is mine, darling, I would wait. I would wait for you, darling. I would wait for you, my love. darling Close to You, Michael Prins was dat. En ik, eh, ik veed hem ietsje eerder uit, want ik wil nog graag een nummer draaien voor eh, Rob Tetro. Die stond nog in de wachtrij, Rob. Ik draai hem uh, Westlife voor jou met I Wanna Grow Old With You. daar ga ik mee afsluiten, luisteraars. Dank voor het luisteren allemaal weer. Ik kan hem niet helemaal voor je draaien meer, Peter. Maar ik hoop dat je hier genoegen mee neemt. Volgende keer beter. dan kom jij aan de beurt voor een volledig nummer. Hoor. Dat ga ik beloven. Ik ben er morgen weer, morgenmiddag vanaf 5 uur met uh, Zandvoort draait door.